Eminem en Rihanna de Monster. De zevende week dus blijven zitten bovenaan. John Legend, half Me ging van 3 naar 2 en Zia Elastic Heart van 5 naar 3. Blijven zitten op 4, Little Mix Move. Lily Allen, Somewhere Only Me, Wino maakte de top 5 compleet. 6 was Storm Queen, Look Right Through. 7, One Direction, Story of My Life. Katy Perry op 8 met Unconditionally. Lord and Royal op 9 en 10 was er voor James Arthur. You Nobody Till Somebody Loves You. Eerste lijst van 2014 is een feit.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 E Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat 2 kilometer file bij Amersfoort Noord. A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienen Noordbrug 2 na een ongeluk. Maar de rijbaan is wel weer vrij. En de A20 naar Gouda bij knopen Brechtseplein 2 kilometer.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 het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik weer, Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat er hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, is Zimmers, rum drinken. Denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.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 Talk dirty to me. You talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No, I blind since ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan.